Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het Capitool in Washington is het congres opnieuw bijeengekomen. Zo'n zes uur lag de zitting stil nadat het parlementsgebouw... door losgeslagen Trump-aanhangers werd bestormd. Ze kwamen tot in de Senaatzaal. Meerdere agenten raakten gewond en een vrouw is omgekomen. Zij werd in het Capitool beschoten en overleed aan haar verwondingen. Wie op haar schoot is nog onduidelijk. De Nationale Garde en de politie van Washington D.C. maakten een eind aan het geweld. Meer dan 50 mensen zijn opgepakt. Zowel republikeinse als democratische congresleden hebben de bestorming scherp veroordeeld... en noemen het een aanval op de democratie. In het congres werd nog gepoogd de presidentsverkiezingen in Arizona ongeldig te verklaren. Maar dat is mislukt. Vanwege de bestorming legden meerdere republikeinen hun bezwaren neer. Verwacht wordt dat het congres Joe Biden snel als officiële winnaar van de verkiezingen uitroepen. Vlak na de bestorming had Trump in een videoboodschap de betogers opgeroepen naar huis te gaan. Dat deed hij via Twitter. Maar hij herhaalde daarin ook dat er verkiezingsfraude is gepleegd, al is daar geen bewijs voor. Twitter besloot daarop het account van president Trump te blokkeren voor in elk geval 12 uur. Volgens het sociale mediaplatform heeft president de richtlijnen overtreden... omdat hij over fraude sprak. In een andere tweet stond... dit gebeurt er als verkiezingen worden gestolen. Ook Facebook heeft Trump geschorst voor 24 uur. In het binnen- en buitenland is met afschuw gereageerd op de chaos in Washington. Premier Rutte riep president Trump op de overwinning van Biden nu te erkennen. Rutte sprak op Twitter van afgrijzelijke beelden uit de Amerikaanse hoofdstad. Een aantal leden van de regering Trump zou zoeken naar een mogelijkheid om president Trump uit zijn ambt te zetten. Dat meldt CNN. De republikeinse politici zouden dan een beroep doen op het 25e amendement van de grondwet. Daarin staat dat de president vervangen kan worden als hij niet meer in staat is het ambt waardig te vervullen. Het weer, het wordt een grijze dag met buien.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 We're already together. How good can life be? The happy tears and sing you the sleep. Well, this world ain't all good, but I promise you, I will always be there, whatever you. So bring on the light, bring on the fear, bring on the laughter, bring on the tears.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 door losgeslagen Trump-aanhangers werd bestormd. Ze kwamen tot in de Senaatzaal. De Nationale Garde en de politie van Washington D.C. maakten een eind aan het geweld. Meer dan 50 mensen zijn opgepakt. Bij de bestorming zijn ook vier doden gevallen. Hoe dat precies is gebeurd is nog onduidelijk. Zowel republikeinse als democratische congresleden hebben de bestorming scherp veroordeeld... en noemen het een aanval op de democratie. Verwacht wordt dat het congres Joe Biden snel als officiële winnaar van de verkiezingen uitroepen. Het weer, het wordt een grijze dag met buien en het wordt maximaal 4 graden. I've been a million different places Don't know how I made it here This city is full of famous faces Don't know what they're chasing Oh, it hurts to say goodbye coming back.